Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Bij de aardbeving op het Indonesische eiland Lombok zijn zeker drie mensen om het leven gekomen, melden de autoriteiten. Ook is er veel schade. De beving had een kracht van 7,0 en was zeker tot Bali te voelen. Meteen daarna volgde een waarschuwing voor een tsunami, maar die werd na anderhalf uur ingetrokken. De beving vond plaats op ruim 10 kilometer diepte ten noordoosten van Lombok. Vorige week werd het eiland nog getroffen door een aardbeving met een kracht van 6,4. Daarbij kwamen zeker 14 mensen om het leven. Op Schiphol is een piloot betrapt die te veel had gedronken. Vlak voor vertrek viel het grondpersoneel het op dat de gezagvoerder naar alcohol rook. Ze waarschuwde de politie. Bij een ademtest werd een alcoholprominage van 0,26 gemeten... terwijl maximaal 0,2 is toegestaan voor piloten. Vliegtuigpersoneel mag 10 uur voor vertrek geen alcohol drinken. De vlucht is met een andere gezagvoerder en een kleine vertraging vertrokken. Vliegtuigongeluk in de Zwitserse Alpen heeft het leven gekost aan 20 mensen. Een propellertoestel met 17 passagiers en drie bemanningsleden aan boord stortte gistermiddag neer in de bergen. Meteen daarna werd een reddingsactie op touw gezet. Vanmiddag werd pas duidelijk wat de omvang van de ramp was. Het verongelukte toestel is een Junker 52... dat in de oorlog door de Luftwaffe werd gebruikt voor transporten. Het deed nu dienst als pleziervliegtuig voor panoramische vluchten. Waardoor het toestel is neergestort is nog steeds onduidelijk. Op het EK Turnen in Glasgow heeft Sanne Wevers goud veroverd op de balk. met deze prestatie is Wevers weer terug in de turntop. Ze had na haar gouden medaille op de Olympische Spelen in Rio in 2016 een moeilijke periode. Daardoor liep ze onder meer de EK- en WK-finale mis. Het weer droog en zonnig met wat wolken en een matige noordenwind.